Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Nigeriaanse islamitische terreurgroep Boko Haram ontkent dat er een staakt het vuur is afgesproken met de regering. Boko Haram-leider Abu Bakr Shekau spreekt verder tegen dat ruim 200 schoolmeisjes die in april werden ontvoerd vrijkomen. De Nigeriaanse regering zei twee weken geleden dat er een bestand was gesloten en dat de meisjes vrij zouden komen. Maar daarna rezen er al twijfels omdat Boko Haram aanslagen bleef plegen. GroenLinks wil de vermogens van de rijkste Nederlanders veel zwaarder belasten. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zegt dat de politiek nu te veel gericht is op het weghalen van geld bij de middenklasse om lage inkomens te helpen. Volgens Klaver moet het geld juist bij de 2% rijkste Nederlanders vandaan komen door onder meer de belasting op grote vermogens veel hoger te maken. De nieuwe nivelleringspolitiek van GroenLinks is geïnspireerd door de populaire econoom Thomas Piketty. Bij Defensie hebben zich inmiddels bijna 900 mensen gemeld... die het kankerverwekkende, groomhoudende verf hebben gewerkt. Dat schrijft minister Hennis in een brief aan de Tweede Kamer. Ongeveer een kwart van de medewerkers heeft gezondheidsklachten die er mogelijk mee te maken hebben. Het RIVM doet onderzoek naar de klachten. Hen schat dat dat onderzoek twee jaar zal duren. Afgelopen week waren er vier bijeenkomsten voor medewerkers van de werkplaatsen van Defensie waar oud materieel werd opgeknapt met de kankerverwekkende verf. Er kwamen 450 mensen op af. In Zeeland wordt de slag om de Schelde herdacht, vandaag precies 70 jaar geleden. Volgens sommige historici bepaalde de slag in 1944 het verloop van de oorlog en is deze bijna net zo belangrijk als d day De geallieerde landingen worden onder meer herdacht met een stoet van historische militaire voertuigen, kransleggingen en herdenkingen. Het weer, de zon schijnt flink. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond wat lichte regen. Morgen weer zonnig en zeker tot de avond droog. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het FM. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A9 maar richting Amstelveen bij Beverwijk 3 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. De werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Klaverpolder, 9 kilometer.